Kees Groot met het NOS-journaal. De waterproblemen in Bergen op Zoom zijn grotendeels opgelost. De meeste huizen en bedrijven hebben weer water, zegt de veiligheidsregio. Vanmiddag ontstond een breuk in een hoofdleiding in het noorden van de stad. Tijdens de reparatie braken er meer leidingen. Daardoor zat de helft van Bergen op Zoom zonder water en kwamen straten blank te staan. De ministers van het nieuwe kabinet zijn voor het eerst bij elkaar geweest. Ze hebben afspraken gemaakt over de precieze taakverdeling. Dat luistert dit keer extra nauw omdat er verschillende departementen zijn met twee ministers. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkenrelaties, Ollongren, ook het onderdeel wonen in haar portefeuille krijgt. Vanavond is er nog een informele bijeenkomst in het Katshuis en morgen wordt het nieuwe kabinet beëdigd door de koning. De politie heeft in Klimmen in Limburg een grote inval gedaan op een woonwagenkamp. Er zijn verschillende mensen aangehouden en ook zijn er gestolen auto's, motoren en boten in beslag genomen. Op het kamp werd illegaal gas, water en licht afgetapt. Ook zijn er vijf hennepplantages ontdekt. Bij de politieactie in Klimmen waren ook de gemeente, de Belastingdienst en de douane betrokken. Een man uit Noord-Ierland is na 21 jaar alsnog veroordeeld voor het plegen van een aanslag in Duitsland. Hij heeft vier jaar celstraf gekregen. Volgens de rechter was hij een van de IRA-strijders die in 1996 mortiergranaten afvuurde op een Britse kazerne in Duitsland. In 2004 was er een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, maar dat werd pas elf jaar later in het Engels vertaald. Daarop meldde de man zich bij de politie. Hij heeft zich gedistanceerd van de IRA. Het weer, vooral in het noorden opklaringen, maar verder bewolkt en lokaal lichte regen. Vannacht koelt het alleen in het noorden af tot onder de 10 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen bewolkt met wat regen. Het wordt 16 graden. En vanaf vrijdag wordt het minder zacht. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files met 10 minuten of meer vertraging op de A1 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Afrit Haarlem-Zuid een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A16 bij Rotterdam richting Breda tussen knopen plein en Knopend Ridderkerk 4 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De A16 verderop richting Breda verknoopt de plein een kwartier vertraging. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Delshaven en Utrechtse plein 20 minuten vertraging. En op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Vinkenveen en Loenen een kwartier vertraging. things don't always look what they've seen. Behind most smiles, you found shattered dreams. Dirty things do happen, but don't let it be said. Pain and heartache, baby, it's all so very sad. Love's a strange thing that makes us blind, yeah. It creates a world where truth is hard to find. tomorrow. But listen here, only the strong live on. Life is all about expression, you got to carry on. Tried to smile at the past, though there was a tear in your eye. You can trust me, baby, tell me, and if you want to, just cry. Yeah, take it down low now. Een hele goede naam natuurlijk. Je naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist en eh, ik neem jullie in ieder geval een uurtje mee... met de bruisende blues. En het is maar een uurtje, maar ik maak het een keertje goed... met een volledige uitzending van twee uur of drie uur of... ja, nagelang het nodig is. Enjoy! To the window of my eyes I can see the rainy day Sitting in the chair of my coat Looking for a way to be the one who I am Chooses to cry all the things I once have known.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 maar ja, het is wel zo. De Robert Gray Band. En eh, ik ken hem ook van andere nummers natuurlijk, hè. Right Next Door, enzovoort, enzovoort. Maar goed, eh, ik vond het nummer wel apart. Je hoort hem niet zo vaak en eh, het nummer heet All The Way. Trail Is Gone van B.B. King. In eh, samenwerking met Eric Clapton. En many, many, many more. Jawel. Vanavond is er ook eh, even bekendgemaakt dat er iets heel anders We Het niks met de blues te maken, maar met eh, The Challenge. En The Challenge, dat is een, een Facebookpagina met ja, op dit moment 100 en, als ik mij niet vergis, 181 leden. Hoog rustig aan, jongens. En... ehm nou ja, goed. Eh, na een eh, lange nazomervakantie uh, is hij weer terug. En dat gaat dan weer door tot aan maart of zo, april. En het thema van deze challenge is Heartbeats. En ik zou zeggen, kijk maar eens even op die Facebookpagina. Tik maar in de challenge en dan kom jij ons vanzelf wel tegen eigenlijk. Ja. In ieder geval tot 8 uur eventjes eh, ja, wat, uh, wat blues, uurtje blues. En daarna doen we dan twee uur eh, de best of reggae. Want Willem Bruis tenslotte toch verder. Je luistert naar ZFM Zandvoort met eh, bruisende blues. Willem Bruist. En uh, ja, wat ik ook wel leuk vind, eh, een berichtje van de buren. Dus, en <laughs> de buren, dat voor ons is dat IJmuiden. En nou weet ik toevallig dat ze bij uh, Seaport FM hebben ook een bluesprogramma. Dat klinkt als een klok. En nou, maar eens een keertje contact zoeken met elkaar. Misschien even een keertje samen wat kunnen doen. Want ja, blues on the beach, wie wil dat nou niet? Ja, ik. <laughs> Nee, nee, nee, nee. We kijken wel eens een keer en uh, moeten elkaar wel eens een keertje eh, opzoeken. En voor degene eh, die het zei van... Uh, van je naar mij. Nou ja, luister jongen, als jij je aangesproken voelt. Ja hoor. Tot acht uur. Bruisende blues. Dan zien je hem. Ja, Albert Schoffel. En eh, ja, het nummer is van, eh, van El Koper en Mike Bloomfield. Niet te verwarren, eh, die El Koper trouwens niet te verwarren met Jaap Koper van ZFM. die is morgenavond weer aan de beurt trouwens. Maar ja, voor nu. Zul het even met mij moeten doen. tot 8 uur, de blues. En dan van 8 tot 10, de reggae. Misschien doen we vanaf 10 tot 12 wel de Weense wals. Je weet het niet, hè? Het is weer volle bak vanavond en varieert die van Zandvoort tot aan eh, Dracht en verdracht tot aan Nijmegen. En Nijmegen tot aan Enschede. En ja jongens, ik ben er blij mee. En dat geldt voor Buddy Guy. Hoedeman Blues. Lord, I wonder you got to my A child, you know my time Seems like I hours, honey Everything done changed But I hold on my hand Lord, I'm just trying to make my woman understand Lord, you know everybody said, Junior, I said, what? somebody done hoodoo the, the hoodoo man. man. I buzzed your bell this morning, you had your elevator running slow. I buzzed your bell, girl, I want you to take it up on the old. Third floor, but I hold my hand. Lord, I'm just trying to make my woman understand. Lord, you know, everybody said Junior. I said, what? What? Somebody do the do man. <laughs> Junior, play me something, huh? Ja, ik heb altijd het idee met Buddy Guy dat, eh, dat hij uh, expres hard aan die eh, snaar zit te trekken. En hij, hij, trekt en hij plukt hè, eigenlijk. Ja, zeg maar. <laughs> Maar goed, hij doet het wel. Het brengt ons weer op vijf over half acht. En het gaat hard, want ja, een uurtje blues is eigenlijk helemaal niks. Dus we gaan snel verder. De Elman Brothers, Soul Shine. die krijgen weer berichtjes natuurlijk. <laughs> Maar dat gaat, dat gaat over en weer. En er wordt gezegd van eh, dit, uh, ja, dit heeft iets weg van, uh, van kerstblues. Maar bestaat eigenlijk wel kerstblues? Ja, natuurlijk bestaat het wel. Alleen die rent hier gaat altijd veel harder dan de blues. Dus ja, het past niet echt bij elkaar. Maar het bestaat wel. Ja, natuurlijk gelijk een berichtje van... ben je wel goed wijs? Nou, ik zou zeggen, stop maar eens een vinger in mijn mond. <laughs> je luistert naar uh, eh, ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis met Willem Bruis door met de blues. Tot 8 uur. En daarna gaan de kraaltjes in, ja. Dus begin maar vast. tussendoor een verzoekje. Jongens, het kan allemaal maar in een uur. Het is, eigenlijk is het niet te doen, maar ja, wij doen ons best natuurlijk. En voor de kijkers die eh, zeggen van de achtercamera staat, eh, staat op stil. Ja, heb ik ook eens een rustige avond. Even een verzoekje jongens. child. James. En dat was een verzoekje. Mhm. En dat geldt ook voor Elmer James. The Sky is Crying. told me to leave that girl alone. But my mother didn't know what that little girl was putting down on the move. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in a mood for love. I'm in a mood for love. Johnny Hooker, jawel. En natuurlijk krijg ik de vraag, zijn er geen dames die de blues zingen? Maar denk je zelf? Nina black and blue pagan. Tell me what you gonna do now. They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what you gonna do? Hey, yeah. Tell me what you are gonna do left to fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind it and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. set the record straight, set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bit of fate. All these years you loved him, and he knows it's true. Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guy. What you gonna do a man nobody free. Ja, ja, ja. Nina Simone van alle markten thuis. En... Eh, altijd een pleasure. We gaan richting de klok van 8 uur. Nog eventjes. Steve Ray staat er weer te trappelen natuurlijk hier. Eh, we laten Stevie Ray rustig doorpingelen met de T-Pon Alley. Tot de klok van 8 uur. Daarna journaal En eh, dan is het eh, tijd voor iets heel anders. Ik bruis verder, want ik ga door tot 10 uur. Maar dan met reggae. In de najaar. Trouwens, we zitten eigenlijk al een beetje in de najaar. Maar goed, er komt er nog, een, nog wel een uitzending specifiek voor blues. En het heet Blues at Sea. Dus bereid je me vast voor. Dus laten we rustig uitdraaien eh, tot de klok van 8 uur. En daarna zie ik jullie graag terug.